Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Door de gebrek aan capaciteit rechters nog steeds zo hoog dat er achterstanden ontstaan. Dat heeft de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak gezegd in Reporter Radio. Door de vertraging wordt geregeld de termijn voor een strafzaak overschreden. En als dat gebeurt komt een dader in aanmerking voor strafvermindering. Vorig jaar is dat in 4,4% van de zaken van de Hoge Raad gebeurd. Terreurgroep Islamitische Staat heeft 19 ontvoerde christenen vrijgelaten. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten gebeurde dat na een uitspraak van een IS-rechtbank. Wat de achtergrond is van het vonnis is niet bekend. Afgelopen week ontvoerden IS-strijders zeker 220 christenen in het noordoosten van Syrië. Door smeltende sneeuw en hevige regen zijn in het noordoosten van Spanje rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de inwoners van de provincies Navarra en Aragon hebben last van de hoge waterstand. In de regio zijn 2000 mensen hun huizen ontvlucht of geëvacueerd door hulpdiensten. De website van de Belastingdienst met de aangifte Nieuwe Stijl is op de eerste dag al meer dan 300.000 keer bezocht. Dit jaar kan iedereen voor het eerst online aangifte doen. Volgens de Belastingdienst had een derde van de bezoekers dat rond een uur of vier al gedaan. De website was wel geregeld overbelast. De belastingaangifte moet dit jaar op 1 mei binnen zijn in plaats van 1 april. In het Maagdenhuis in Amsterdam is vanmiddag overlegd door studentenbonden uit onder meer Nijmegen, Utrecht, Groningen en Rotterdam. Ze willen ook op hun universiteiten meer inspraak. Ze vinden ook dat voor universiteitsbesturen de financiën bij veel beslissingen leidend zijn. Voorlopig willen ze in gesprek met de colleges van bestuur van de diverse universiteiten, maar ze sluiten acties niet uit.